Welkom bij de show, welkom bij de zondagmorgen van ZVO. Ik ga je oren vertroetelen. Och zachtjes masseren met prachtige muziek. Dus blijf lekker luisteren. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. En niet alleen prachtige muziek, maar ook een paar leuke onderwerpen in de show.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 nummer nummers hier in de discotheek. Ja, de digitale discotheek van ZVL. Bonnie Tyler een eh, Total Eclipse of the Heart. 1983. En de Starland Vocal Band, een beetje vroeg op de ochtend. Met Afternoon Delight. Het is al aardig gezellig in de studio. Er zijn wat mensen op visite. Die eh, nu even op dicht houden geloof ik. Dus mocht je wat eh, mensen horen meekletsen zo meteen. Dan weet je hoe het komt. Het is gewoon gezellig vandaag. Straks eh, over een kwartiertje ongeveer gaan we praten met Kees Visser. Hij is bestuurslid van Stichting Slapeloosheid. Heeft hij slapeloze nachten? Of weet hij er alles van? Hij gaat straks in een gesprek met Dick van Gooswilgen onze verslaggever. En wat hij te vertellen heeft, dat hoor je straks dus over een kwartier hier bij ZVL. of heart. Ze gaan lekker tekeer met z'n tweeën. Nou ja, met z'n tweeën, met de hele groep natuurlijk. You Two en Mary J. Blige en Juan, een beetje een gospel, rock gospel op de zondagmorgen kan geen kwaad natuurlijk, hè? En Elton John hoorde je samen met Kiki D en True Love. Kijk even op de agenda, of in de agenda van vandaag. Best veel te doen weer in de regio. Kunstexpo in Groene. Farmers Got Talent. Ho, ho. Een openluchtconcert. Eh, Heilse boerenspelen en kermis. Eh, en nog veel meer moois. Farmers Grand Talent ook nog een keertje. Komt nog een keertje voorbij. Nou, een hele hoop te doen vandaag in Zeeuws-Vlaanderen. Dus, en wil jij meer weten over wat er allemaal te beleven valt in onze regio?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 Hmm. Deze veelbelovende dag. Mooi weer voor eh, ja, begin september natuurlijk. Eh, wordt een graad of 26 vanmiddag. Zeggen ze, zeggen ze. En ik zie ook een regendruppel staan. Dus dat zou ook zomaar een plensbui kunnen worden straks. Nou ja, we zien het allemaal wel. We genieten in ieder geval van de dag en de mooie temperaturen vandaag. Eh, maar we genieten natuurlijk ook van een eh, mooi gesprek met Dick van Gooswilgen. Stel dat je elke nacht nauwelijks slaapt. Voor 1 op de 10 Nederlanders, zo'n 1,8 miljoen mensen, is chronische slapeloosheid een bittere realiteit. Deze stille plaag wordt vaak onderschat en heeft overdag enorme gevolgen. Kees Visser is ervaringsdeskundige en secretaris van de stichting Slapeloosheid. Hij strijdt voor betere hulp en meer aandacht voor iedereen die s'nachts wakker ligt. Meneer Visser, u heeft zelf last van chronische slapeloosheid. Hoe beïnvloedt dit uw leven? compleet. Het is al een tijdje aan de gang. Ik eh, heb al van zo'n, nou, vanaf 2013 zo'n beetje slaap, uh, slaapproblemen. En uiteindelijk eh, heb ik mijn baan daarvoor op moeten zeggen. Ja, vrijwel. je hebt je moeite met concentratie, je hebt moeite met nadenken, je hebt moeite met stemming. ik had zelf een eigen bedrijf en ja, hoe heet dat, dan loop je uiteindelijk tegen allerlei praktische problemen aan omgang met medewerkers, omgang met klanten, eh, het, goed te kunnen nadenken, concentreren, nou ja, noem het maar op. U noemt 2013. Is dat opeens u overvallen om het zo maar te zeggen? Nee, ik heb in 2011 eh, eh, ben ik begonnen met, met sarcoidose. Dat is een, een ziektebeeld waarbij je ontstekingen krijgt, onder andere in je gewrichten en eventueel in andere organen. En vanaf die tijd is het eigenlijk een bergafwaarts eh, gegaan. En ja, je bent eigenlijk continu, eh, word je wakker, je slaapt, eh, noemen ze het, gedefragmenteerd. En je bent eigenlijk, in je slaap vijf minuten, dan ben je weer, weer tien minuten wakker, dan, dan val je weer even in slaap. Dus je komt eigenlijk niet in een remslaap, je komt eigenlijk niet in een goede slaap. En het, het effect daarvan is dat je s morgens uh, ja, doodmoe je bed weer, weer uitkomt. Hoe, hoe ziet zo'n... U, u, u gaat s'avonds natuurlijk gewoon naar bed. Mhm. Maar dat, dat klinkt natuurlijk als een soort straf, want u weet wat u te wachten staat natuurlijk. Ja, klopt. Hoe brengt u de nacht door dan? Ja, kijk, in de afgelopen jaren heb je daar natuurlijk behoorlijk mee geëxperimenteerd. Dus dat wisselt wel een beetje door de jaren heen. In het begin heb ik me niet zo gehouden aan alle regeltjes rondom slaap, hè, rondom slaaphygiëne. Eh, dus ik, ging vaak laat aan bed, eh, ik had onregelmatige tijden. Ehm, en op een gegeven moment eh, zag ik in dat ik daar veranderingen in moest aanbrengen. Dus eh, toen ben ik wat, wat regelmatiger gaan leven. Dus regelmatig op tijd naar bed, regelmatig op tijd gaan opstaan. Rekening houden met beeldschermwerk. Hè, dus niet te intensief aan het werk tot s'avonds laat. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik daar mijn gedragspatroon wat in aangepast. En, eh, maar ja, dat gaf geen, eh, geen effect, tenminste niet het effect wat ik, wat ik verwachtte. En inderdaad, zo werd het, zeker in de begintijd, dan ben je erg aan het staren naar de wekker en je bent erg gefocust op ik moet slapen. En dat maakt het niet makkelijker. Dat eh, is eigenlijk iets wat je een beetje los moet laten. Maar eigenlijk moet je die wekker verstoppen. Dat uh, eh, maakt een stuk minder last daarvan. Is er iets aan te doen wat u heeft? Nee, er zijn wel experimentele eh, medicijnen. Er zijn wel ja, innovaties gaan vrij ver tegenwoordig. Maar er is nog geen pas-en-klare oplossing voor. De, de die, die is inmiddels niet meer actief. Hè? Dus de ontstekingen zijn niet meer actief alle, alle andere ziektebeelden, ja, die zorgen nog wel voor de nodige, nodige ellende s'nachts. Eh. U heeft geen enkel perspectief dat u ooit beter gaat slapen dus? Nou ja, dat klinkt wel heel somber. <laughs> Hoe heet het? Eh, ik, ik, ja, ik, ik, ik hoop nog wel dat door middel van, van gedragsverandering, door middel van eh, de juiste medicijnen, door middel van ja, toch, toch nieuwe innovaties eh, in, in de slaap, dat daar toch wel wat op een gegeven moment voor gaat ontstaan. Kijk, op deze manier, kijk, omdat ik mijn werk niet meer doe, dus de dagen duren erg lang. Je gaat ook je sociale verkeer ga je steeds meer verkleinen, zeg maar. Dus, dus bezoek wordt op een gegeven moment belastend. Hè? Dat op het moment dat je heel erg moe bent, je kan je moeilijk concentreren. Dan komt eigenlijk iedere prikkel komt, eh, komt hard binnen en die komt steeds harder binnen. Dus op een gegeven moment is bezoek helemaal niet prettig. Dat, eh, en, en, mensen die niet met je praten, dat is helemaal niet prettig. Kost een hoop energie. En zeker als je moe bent, dan, eh, ja, dan heb je dat liever niet. Maar er eh, kwam toch een stichting slapeloosheid waar u uw ziel en zaligheid aan geeft. Waarom die stichting? Ik had contact met mijn behandelaar en die op een gegeven moment ja, hadden we een discussie. En ik had zoiets van, joh, kan daar een patiëntenvereniging niks in doen? En die behandelaar gaf aan, er is helemaal geen patiëntenorganisatie. Dus eh, in overleg eh, met, met, met ook andere lotgenoten eh, ben ik toen een patiëntenorganisatie gestart. Ook omdat ik zoiets, ik, het was ook een stukje onbegrip dat die er nog niet was. U bent zeer actief bezig om het allemaal goed bij elkaar te brengen. U heeft zelfs een eigen website. Noemt u die tot slot eventjes, dan kunnen mensen die daarin geïnteresseerd zijn naartoe. Ja, heel graag. stichting slapeloosheid.nl Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, meneer Visser. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Je vais quand même D'autant plus que la scène est malsaine. Parce qu'une adorable petite conne préfère les Rolling Stones. Salut pépère. Je préfère Stevie Wonder. Rater mon cou. Même si elle me trouve plus dans le cou. Au fond, je m'en fous. you each and every time I try. de ideale schoonzoon toen de tijd, hè? Nu niet meer natuurlijk, want eh, ja, hij is op een zekere leeftijd. Cliff Richard. Hij maakte dit nummer samen met The Shadows Team from a Dream. Natuurlijk, hier in de show. En Guy Marcel, Je met Relax. En ik hoop dat je dat een beetje doet op deze zondagmorgen. Dus, en het is een mooie dag vandaag. En we hebben er zin in. En ik heb nog steeds heel veel leuke muziek in de aanbieding. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren tijdens de koffie misschien ben je al aan de brunch of een laat ontbijt, zou zomaar kunnen. Geniet ervan. En geniet dan ook van Whitney Houston. Luister met mij mee naar One Moment in Time. Kom je er net bij? Kom je net bij de show? Wees welkom. Goedemorgen. best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet.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 ondertussen aan de achter, eh, achtste bak koffie of zoiets. Tjonge, jongen, jongen, jongen. er wat af hier zo. Ja, wel gezellig hoor. Hier in de studio bij ZVL. Dus eh, prima koffie. En eh, lekkere koekjes erbij. Uit een trommel vol. Assorti heet dat geloof ik. Nou ja, dan heb je dat weer natuurlijk. Hè. Elton John. Blue Avenue. En Whitney Houston. One moment in time. Och, wat schiet de tijd op. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Om, mm, mm, mm. Straks in tweede uur, overigens een eh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Want, uh, hij ging de straat weer eens op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles. <laughs> Ja, en wat uw antwoorden zijn, dat hoor je straks over ongeveer 40 minuten hier bij ZVL.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 Seven fish, the owls too. And there you are, like you are. Feeling so natural. Find your blue eyed awake, my darling. Prachtige muziek van Ordellus Machine. Oh, Je hoort het nummer tegenwoordig eh, één of twee keer per week voorbij komen op Nederland 1, 2 of 3 of NPO 1, 2 en 3 natuurlijk. Hè. Dat dan. Ehm, prachtig. En daarvoor hoorde je Michael Bublé. Wat een prachtig nummer is dat. Everything aan het einde van het eerste uur van de show. Ik ga even pauzeren, als je het goed vindt. En dan ben ik over een paar minuten alweer bij je terug. Een minuut of uh, 7, 8 of zo. En dan heb ik nog meer mooie muziek voor je in de aanbieding. Maar ietsje meer tempo. En, zoals ik al zei, een reportage van Jeroen Vergent. Dus wat mij betreft, tot over een paar minuten.